met daarop racistische teksten. Twee van de drie verdachten zijn ook gelinkt aan de racistische teksten... die met oud en nieuw werden geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar moeten ze later nog voor de rechter voorkomen. Meer dan 200 geneeskundestudenten hebben in 2021 te maken gehad met ongewenst gedrag. Alleen werd dat in de meeste gevallen niet gemeld. De Volkskrant schrijft daarover. De meldingen gaan vaak over de medisch specialisten, de opleiders van de studenten. In de meldingen gaat het het vaakst over scheldpartijen... gevolgd door seksuele intimidatie en discriminatie. De paus kan iedereen weer bedanken voor de bloemen. Dit keer omdat hij morgen het ziekenhuis uit mag. Volgens zijn artsen herstelt de paus goed van bronchitis... waarvoor hij antibiotica heeft gekregen. En eetlust heeft de paus ook weer. Gisteravond at hij pizza, meldt het Vaticaan. En al bijna twee maanden loopt hij rond op de Veluwe. Een spierwitte kangeroe genaamd Skippy. Begin februari ontsnapte hij uit zijn verblijf door over een hek te springen. Pogingen hem te vangen mislukten en pas deze week werd hij weer gezien, vertelt de dierenambulance. De kangeroe kan zich in de natuur redden, want hij eet gras en eh, blaadjes van de bomen. Dus eh, hij eh, kan genoeg voedsel en water vinden in het gebied waar hij zich nu bevindt. Als we hem niet vangen, dan leeft hij vrolijk verder daar. Ze willen Skippy toch vangen, want als hij voor een auto terechtkomt... dan is dat voor niemand leuk. Gaan ze nu doen met een grote kooi. Daarin ligt eten. En hangen camera's, zodat ze kunnen zien wanneer hij daarin loopt. Het weer dan nog, is bewolkt en op veel plekken regen. Het is een graad of 14. Ook morgen regenachtig, dan iets minder zacht. Een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is niet echt druk in Noord-Holland. Een paar korte files, zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Knopend Burgerveen. 3 kilometer file en nog geen 10 minuten oponthoud. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer... tussen de ring van Alkmaar en Sint Pancras.